Kees Groot met het NOS-journaal. Het hoop. De Nederlandse overheid bouwt zijn belang in verzekeraar ASR verder af. De staat doet 20 miljoen aandelen in de verkoop en is daarmee zijn meerderheidsbelang kwijt. In 2008 werd de ASR als onderdeel van Fortis genationaliseerd. Daarmee wilde de staat het omvallen van belangrijke financiële instellingen voorkomen. ASR is inmiddels een gezond bedrijf dat vorig jaar naar de beurs werd gebracht. De staat wil er uiteindelijk weer helemaal uitstappen. Het pakket aandelen dat morgen in de verkoop gaat... levert de schatkist waarschijnlijk een half miljard euro op. Het Syrische leger ontkent met klem dat het een gifgasaanval heeft uitgevoerd in rebellengebied in het noordwesten van het land. Daar vielen vandaag volgens de jongste schattingen zeker 100 doden en 400 gewonden door een aanval met chemische wapens. Veel landen hebben de aanval scherp veroordeeld en de VN-veiligheidsraad komt morgen in spoedzitting bijeen. Wapenhandelaar Jan B. wordt toch vervolgd voor het bedreigen van de burgemeester van Gilze en Rijen. Het OM zag daar oorspronkelijk van af op verzoek van B. zelf. Hij was van mening dat zijn straf voor wapenhandel en het laten verdwijnen van een lijk zwaar genoeg was. De rechter noemde het onbegrijpelijk dat het OM daarin meeging. Het weer, vannacht is er lokaal kans op mist. De minima liggen rond 5 graden. Morgen stroomt er vanuit het noordwesten koele lucht het land in. De temperatuur ligt dan tussen de 10 en 13 graden en er kan een enkele bui vallen. Donderdag wordt het nog iets frisser. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Boy, a magic winter time, but spring is my joy. It's got me feeling so glad. The days are breezy. You got the time to say hello and give a smile, feeling real good. It's in style, You magic winter time, but spring is my joy. It's something special, haven't you observed? It makes you glad to be alive. That's not absurd to say the spring helps you survive the winter's long, miserable snow and rain. It gives you hope to know the spring will get a refrain. You only got to believe that day is coming. The birds are humming, thinking about how good it can be, and that goes. A job for me, you made your winter boy, the spring is my joy. Winter's time, you go out of your mind, cause you just wanna find a good hat to keep your head warm. Not to mention scarves and gloves and coats made of wool. Without them, they would take you for a fool. Then suddenly, just about the time you thought you would never feel the sunlight, a miracle called Mother Nature creeps in from the blue to change your outlook. She tells you help is on the way. It's April, March, and May. Now everything's okay. Spring up here's just like it never went away. You drop your fears and send your cares on holiday. A your moment comes when you first step outside and see the world has changed for some extraordinary hours. You can while away the hours, conferring with the flowers, kissed by April showers feel the joy inside your nature brings. So auspicious, so delicious, oh, how wonderful is spring. watching the snow melt down. Blowing magic winter time to spring. It's my joy. It's got me feeling so glad the days are breezy. You got the time to say hello and give a smile. Feel it good. Yes, inside. You made it winter boy. The spring is my joy. It's something special. Haven't you observed? spring helps you survive the winter's long, miserable snow and rain. Gives you hope to know that spring will get a refrain. You only got to believe the day is coming. The birds are humming, thinking about how good it can be, and that goes a double for me. And that goes a double. hectic time, but spring is Joy, joy spring. Joy Springtime, zong eh, Cherry Roberts. En welkom bij het tweede uur van CFM Jazz. Mijn naam is Alko Beuving en ik neem je mee in de mooiste jazzmuziek in het komende uur. Wat op de rol staat, even wat uit de oude doos. Art Pepper, Red Norvo, Tal Farlow... En een zangeres die vrij onbekend is, maar hele mooie muziek gemaakt. Tisbe Vos. Ik geef ook wat aandacht aan Francesca Tandoi. Die staat vanmiddag op het podium hier in de krocht. Italiaanse pianiste, zangeres. Daar ga ik ook iets van laten horen. Ik zie verder nog staan Buddy Rich, eh, Big Band, Bert Joris... En de Brussels Jazz Orkest, Carmen Lundy, Doc Chapman en Nicholas Peter. Eigenlijk veel te veel om op te noemen. Laten we maar gauw beginnen met Art Pepper. Eens even kijken waar ik hier op staan, zo gauw. Hier deze. Have You Met Miss Jones. En dat komt van een, eh, een LP Collection 1957... waarin hij samenspeelt met Red, eh, Norvo, Joe Morello en Gary Wiggins. Have You Met Miss Jones. snel klaar. Maar ik heb nog meer klaarstaan hoor. Een nummertje van... Eh, als ik dan naar het trio kijk, er zitten leuke namen bij. Maar ik, daar zie ik dus staan Red, Norvo, Vibrafoon. En die, die, man is nog behoorlijk oud geworden. Volgens mij in de negentig. Dat hoor je toen niet zo vaak van jazzmuzikanten. Gezien hun eh, wilde leven, wat ze eh, leiden. ik vind het wel leuk om ook nog wat van de Red Norvo zelf te draaien. Het nummertje Sunday. En dat is samen met het Norvo, Mingus en Farlow trio Sunday. Ik dacht uit 1954. zeggen. Je hoort hoe de naald door de groeven trekt. En eh, ja, 1954. Eh, een nummertje van eh, Red Norvo. leuke muziek. En in dit trio zat ook de bekende gitarist Tal Farlow. En dat vind ik ook wel leuk om daar dan iets van te draaien. En dat is het nummer It This Is Always. Dat, Tal, Tal Farlow. Van de Tal Farlow album 1954 ook. Weer een oudje. dit is een Japanse persing, dus het is vrij nieuw. cd'tje. De Tal Farlow album, 1954. Leuke muziek, lekkere gitaarmuziek. Lekker om eh, op de zondag ontbijt te komen. Wie weet heb je ontbijtje al lang op. Wie weet sta je op punt om eh, het huis al te verlaten... om even te genieten van het zonnetje buiten. Of wie weet zit je gewoon lekker de krant te lezen... en op je gemak naar deze eh, fijne muziek te luisteren. En ik kom ook bij uh, Tisbe Vos, een Nederlandse dame die ja, vertrokken is naar Engeland en Amerika, daar veel rondgetoerd heeft. En een paar prachtige cd'tjes gemaakt heeft. Twee, dacht ik, om precies te zijn. En dit is van de cd Under Your Spell.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 Michel Legrand Jazz. En ja, daar heeft hij iets gedaan. Hij heeft elf hele bekende jazzcomposities uh, gearrangeerd... voor drie verschillende groepen tenoren saxofoons. En onder andere Ben Webster, Her, eh, Harvey Mann, eh, Duke eh, Ellington, Django Reinhardt. Nou, allemaal mooie muziek. En dat is een prachtige cd geworden. En van deze cd wil ik één nummertje draaien. Het nummer Nuage van Django Reinhardt. Dacht ik oorspronkelijk van de cd van Michel Legrand. kom je deze LP nog ergens tegen... in een of andere kringloopwinkel. Aarzel niet nemen mee. Een, een zeer eh, bijzondere eh, LP. Misschien zie je hem wel eens een cd'tje ergens liggen... die je niet mag ontbreken in je collectie. Zoveel mooie namen hier die hierop meespelen. En zulke mooie arrangementen door uh, Michel Legrand bedacht. fantastisch. ja, vanmiddag gaat het gebeuren. Nieuw talent, toptalent in uh, jazz in Zandvoort. Ik zei het net al, ze komt hier naartoe. Francisca Tandooi. Een Italiaanse pianist en zangeres, in Rome geboren en in Nederland afgestudeerd aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Speelde veel met uh, eh, Frit Landersbergen en zijn trio natuurlijk. En speelt vanmiddag hier in Zandvoort aanvang half drie, entree 15 euro. En dan ga je ook wat meemaken natuurlijk ook. En uh, ja, laat ik dan ook wel iets van haar laten horen. Wat heb ik hier gevonden van haar? Op eh, YouTube staan al verschillende nummers van haar. Dus ik vind het wel leuk om iets te laten horen voor wat, ze, eh, wat heet tot voor Sonny Rollins en eh, Frits Landsbergen speelt drums. En Frans van de Geest bas. En Francisca speelt zelf piano. En vanmiddag wordt ze begeleid door Frits Landsberger en door Erik Timmermans natuurlijk. Dus ik zou zeggen, aarzel niet. Uh, ga vanmiddag naar de krocht. Aanvang half drie voor een heel fraai jazzconcert. Daar komt ze. dit kan je allemaal meemaken vanmiddag natuurlijk. Met uh, Frits Landersberg op drums. Erik... Eh, Erik eh, even kijken hoor, wie dat eigenlijk... Oh, wie, nou, Erik Timmermans natuurlijk op bas vanmiddag hier. En Francisca Tandooi zelf, piano en zang. Wil je weten hoe ze zingt? Ga dan naar YouTube en bekijk een paar filmpjes van haar. Zeker de moeite waard. Ik zou zeggen, veel plezier vanmiddag bij dit mooie concert. dan gaan we verder met een big band kwartiertje zou ik bijna zeggen. Curtis Stickers Summerwind One van de cd One More for the Road. Een nieuwe cd 2017 samen met de Danish Radio Big Band Curtis. Curtis. Uh, en dan is het nu tijd voor eh, roffelen met Rich, zou ik bijna zeggen. Eh, big Swing, Face, een live album dat Buddy Rich in 1967 opnam... mocht zijn dochtertje ook een liedje meezingen. De drummer kondigde haar aan met de woorden... Ladies and gentlemen, here's our daughter Cathy. She is 12 years old and she is drunk. Dat laatste bleek mee te vallen. En vervolgens liet Rich en zijn big band horen... dat je de beat goes van Sonny Bono ook gewoon kan laten swingen. Dat is eh, eh, niet onverdienstelijk gedaan. Buddy Rich, The Beat Goes On. My daughter's with me tonight. She's going to get up and sing. The beat goes on. And this is her first time in front of an audience. Number one, she's 12 and a half years old, and she's drunk. Now, immediately that makes it kind of tough. This is our daughter Kathy, ladies and gentlemen. Come on, come on, come on. Yay! Out. You all right? Goes On, eh, Buddy Rich. Uh, eens even kijken, dan heb ik nog één big band op de rol staan. Dat is Bert Joris en de Brussels Jazz Orchestra. Eh, van zijn nieuwe cd Smooth Shake. Een cd uit, volgens mij, 2016. November 2016. Ja, het Brussel Jazz Orkest is natuurlijk een, een toonaangevende big band in Europa geworden tegenwoordig. En eh, eh, trompetist Bert Joris, eh, hoofdsolist. ja, heeft hij al een aantal cd's gemaakt. Zijn nieuwste cd is Smooth Shake. belicht Bert aan de andere kant van zichzelf. Een warm geluid, daar ben je naar op zoek, zegt hij zelf. Ik wilde een sound die je omarmt en energie geeft. Als een stevige vriendschap. Nou, het is een vrij kalme plaat geworden volgens hem. En daar gaan we wat van draaien natuurlijk. Het titelnummer Smooth Shake, Bert Joris en de Brussels Jazz Orchestra. thank you ja, drie big bands op een rij. En alle drie met een eigen stijl, zou ik zeggen. Eh, tijd voor een zangeres. Eh, eh, dan, bij een ah, bekende Dakota Station heet ze. die I Remember April, dat is al een bekend nummertje. Dat is het ook tenslotte vandaag. This lovely day will lengthen into evening. We'll ever had alone, where we have walked together. I'll remember April and be glad. I'll be content. You loved me once in April. Your lips were warm, and love and spring were new. But I'm not afraid of autumn and her sorrow, for I'll remember April. to glowing ashes. For flames and love live such a little while. I won't forget, but I won't be lonely. lips were warm and spring and spring were new. But I'm not afraid of autumn and her sorrow, for I'll remember April and you. The fire will dwindle into glowing ashes, for flames and love live such a little while. I won't forget, but I won't be lonely. Dakota Station was dat. Met het bekende nummertje I Remember April van haar cd'tje Dynamic. Een cd uit 2015. Ehm, ja, dan, als we het over de, de fluit hebben in de jazz... dan zijn er niet zo gek heel veel mensen die dat bespelen. Maar er is een dame uit Amerika en haar naam is even kijken hoe ze heet. Want ik moet even dat opzoeken. Eh, Live in Detroit heet de cd. En haar naam is Althea Renee. Ladies Night Out live concert in Detroit, CD 2015, via Renee. in Detroit. Ladies, Ladies Night. Nou, dat klonk goed. Dat klinkt swingend. Eh, dan gaan we nog een stukje echte jazz pakken weer. Doc Chatham en Nicholas Payton. Eh, dat komt van de cd Little Black and Blue. Dat is waarschijnlijk de laatste. naar CFM Jazz. Mijn naam is Auko B, is Auko En eh, we draaien jazzmuziek oud en nieuw door elkaar. Dat is altijd lastig. Big bands, eh, solisten, instrumentale nummers, van alles zat erbij. Bijzonder vond ik zelf was eh, toch dat nummertje van Andrea Motis. de cd van Dave Lipman. onze soliste die vanmiddag optreedt, Francisca Tandoi. Natuurlijk Tis Vos Kortom, er was weer heel veel mooie muziek.